Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dode lichaam Do is gevonden. De hulpdiensten hebben hem met de hulp van duikers en een sonarboot aangetroffen in de Haagse wijk Ippenburg, waar die voor het laatst was gezien. De politie houdt rekening met een misdrijf. Orlando was een week vermist. Op de avond van zijn verdwijning had hij via internet afgesproken met twee mannen. Dat deed hij vaker, maar dat hij daarna wegbleef en niets meer van zich liet horen, was volgens mensen die hem goed kenden niets voor hem. De vermiste baby Hanna en haar ouders zijn terecht. Het lijkt erop dat het goed gaat met het meisje. De politie vond hen op een vakantiepark net over de Duitse grens. De ouders zijn aangehouden en het kind is in veiligheid gebracht. Hanna werd vanochtend ontvoerd op een parkeerterrein van een supermarkt. De politie ging er meteen vanuit dat de biologische ouders haar hadden weggenomen bij haar pleegouders. Daar was ze ondergebracht omdat ze, daar, omdat ze was mishandeld. Omdat gevreesd werd voor haar veiligheid ging een Amber Alert uit. De Amerikaanse president Trump heeft uitgehaald naar de gewapende politieman... die de school in Florida moest beveiligen, maar niet ingreep. Trump zou de studenten en leraren te hulp zijn geschoten, zegt hij zelfs. Zelfs als hij geen wapen zou hebben. De advocaat van de man zegt dat hij niet ingreep... omdat hij dacht dat er buiten werd geschoten. Bij de schietpartij kwamen 17 mensen om het leven. Op meerdere televisiezenders is vanavond Mies Bouwman herdacht. Veel programmamakers zeggen door haar te zijn geïnspireerd. Mies Bouwman was al sinds de jaren 50 op tv. Ze was onder meer omroepster en presentatrice. Met de marathonuitzending Open het Dorp presenteerde ze de eerste grote goede doelenactie op tv. Mies Bouwman is vanmiddag thuis overleden, omringd door haar naasten. Ze was 88 jaar oud. Vannacht valt vooral in het uiterste noorden een enkele sneeuwbui. De temperatuur daalt naar min 5 tot min 9 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met kans op sneeuw. Het gaat zeker 1 graad vriezen.